ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wil maar niet lukken om iets te doen aan de drukte in gevangenissen. Die zitten overvol door personeelstekort, verbouwingen en het sluiten van gevangenissen. Gevangenen met een lichte straf kregen sinds een tijdje een strafkorting. Ze worden twee weken eerder vrijgelaten. Een rotmaatregel, zei de toenmalige staatssecretaris. En dus zijn er strenge voorwaarden aan verbonden. Gedetineerden met een celstraf tot maximaal een jaar. Geen zedendelinquenten. En geweldsmisdrijven en gedetineerden worden enkel eerder heen gestuurd... als er ruimte vrijgemaakt moet worden. Kortom, we zetten dit middel zo min mogelijk in. Daar komt weinig van terecht. Mijn collega's hebben een intern document van gevangenissen. Daarin staat dat het juist volop wordt ingezet... en dat de regeling nog verder moet worden uitgebreid. De gemeente Rotterdam gaat de verloedering rond de beroemde kubuswoningen aanpakken. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast van wildplassers en zwervers de laatste jaren steeds erger wordt. Ze vinden dat de gemeente de plek heeft verwaarloosd. De wethouder laat onder meer fietswrakken verwijderen en graffiti van de muren halen. Als je niet lek geprikt wil worden door muggen... moet je vooral geen bier drinken of seks hebben. Dat zeggen onderzoekers van het Radboud UMC uit Nijmegen. Ze stonden op Lowlands met een muggenlab. Bezoekers konden hun arm bij bakken vol muggen houden... om uit te testen hoe aantrekkelijk ze zijn voor die beestjes. Daarna moesten ze een vragenlijst invullen over hun gedrag. Nou, wat blijkt is dat ehm, eh, bierdrinkers inderdaad eh, meer, eh, meer muggen aantrekken. Mensen die cannabis dus gebruiken, dus mensen die wiet roken ook... Eh, andere drugs deden eigenlijk niet zo heel veel. Ehm, we zagen ook dat de mensen die gisteravond ehm, eh, een mens aantrokken om in hun tent te komen slapen, de volgende dag ook meer muggen aantrokken om eh, hun te komen bijten. en daarnaast zagen we dat mensen die heel recent gedoucht hadden, aantrekkelijker waren voor de mug als mensen die minder recent gedoucht hadden. Wat wel helpt om muggen weg te houden, je insmeren met zonnebrand. Waarschijnlijk vinden ze de geur van het spul niet lekker. Het weer nog een prima nazomerdagje. Vanochtend in het noorden nog wat wolken, maar daarna breekt het al snel open...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 comes around, you'll see. nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul.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 and I let myself go. I said so many things, things he didn't know, and I was so, oh, so bad. I don't think he's coming back. Mm-hmm. He gave the reasons, the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was oh, so mad.